Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime. Ghanouchi zegt dat hij Tunesië door deze turbulente periode heen wil leiden en daarna vertrekt. Hij zal geen kandidaat zijn voor de verkiezingen, waarvoor nog geen datum is vastgesteld. Gisteren zijn in Tunesië drie dagen van nationale rouw ingegaan om de doden van de afgelopen weken te herdenken. Volgens officiële cijfers zijn bij de volksopstand 78 mensen om het leven gekomen. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat gehandicapten worden vastgebonden. Instellingen in de gehandicaptenzorg hoeven daar nu geen melding van te maken als een patiënt het zelf eens is met vrijheidsbeperkende maatregelen. Afgelopen week ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon, die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. De inspectie wil dat zulke gevallen voortaan altijd worden gemeld. In de geestelijke gezondheidszorg bestaat al zo'n meldplicht, in de gehandicaptenzorg nog niet. De inspectie gaat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten praten over een eenduidig registratiesysteem. Hongarije heeft twee weken de tijd om zijn nieuwe mediawet uit te leggen aan de Europese Commissie. De meeste landen van de Europese Unie hebben kritiek op de mediawet omdat ze vinden dat die de regering te veel macht geeft over de pers. Commissaris Nelly Kroes heeft Hongarije laten weten dat de commissie een juridische procedure start als over twee weken niet duidelijk is dat de Hongaarse mediawet voldoet aan de Europese maatstaven.